verboten, verboten, streng verboten. Am strengsten verboten, verboten, forbidden, forbidden, strongly forbidden, most strongly forbidden. Forbidden. Défendu. Forbidden. Défendu. Strongly défendu. Strictement défendu. Wrongly forbidden. Strictement défendu. Streng verboden. Forbidden. Am strongly forbidden. Streng verboden. Forbidden. Forbidden. Strongly forbidden. Motion strongly forbidden. Am strengsten verboten. Forbidden. Verboten. verboden, Streng verboden. Strongly forbidden. Am strengsten verboten. Strongly forbidden. Streng. Strictement forbidden. Forbidden. Strongly forbidden. Strongly forbidden. Most strongly forbidden. Verboden. verboden. Verboden. Streng Strongly forbidden. Streng verboden. Streng verboden. strengsten verboden. Most strongly forbidden. Verboten, forbidden, verboten, strongly forbidden, verboten, am strengsten, strongly forbidden. Verboten, forbidden, verboten, forbidden. strongly forbidden, most strongly forbidden. verboten. Strictement Strongly forbidden. Most strongly forbidden. Défendu. Défendu. Strictement défendu. Most strongly forbidden. défendu. Forbidden, forbidden. Most strongly forbidden, strongly forbidden. Forbidden, forbidden. Strongly forbidden. Maurij strikte nog een boter binnen. Am strongelijk verbinden. Strikte nog de rengsten verboden.